Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stopt uit de politiek... maakte ze gisteravond op Twitter bekend. Eerder deze week kwam naar buiten dat anonieme klachten aan haar adres waren binnengekomen... bij het bestuur van de Kamer. En die zouden gaan over grensoverschrijdend gedrag. Ariep is vooral woest dat ze het nieuws via de krant moest lezen. Het is logisch dat je, eh, als je klachten hebt, dat je ook hoor en wederhoor toepast. Het gaat om twee brieven, begreep ik, anonieme brieven, klachten. Eh, en dan vraag je eerst, van, goh, hoe zit het precies? Dat is niet gebeurd. Verschillende Kamerleden, waaronder Lilian Marijnissen van de SP... en Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging... zeggen het jammer te vinden dat Ariep vertrekt. Het dodental bij de voetbalrally in Indonesië is opgelopen naar 174. Na een verloren wedstrijd renden supporters het veld op. De politie greep in door granaten met traangas af te vuren. Daardoor ontstond paniek. Er renden veel mensen richting dezelfde uitgang... waardoor tientallen mensen werden verdrukt. Het blijft niet zonder gevolgen, zegt correspondent Mustafa Magadi. Er wordt een onderzoek nu ingesteld naar het eh, gedrag van de politie. Want je mag in een stadion, eh, volgens de FIFA-regels, helemaal geen traangas gebruiken. Juist om eh, chaos en paniek en situaties zoals deze te voorkomen. Op Eindhoven Airport lag het bagagesysteem er de lange tijd uit. Koffers en tassen moesten daardoor handmatig worden verwerkt. Daardoor misten tientallen mensen hun vlucht. De storing is inmiddels verholpen en de luchthaven zet extra vluchten in... zodat iedereen alsnog kan vertrekken. En is de nieuwe koploper in de eredivisie. De ploeg uit Alkmaar won bij Groningen met 4-1. En concurrenten Ajax en PSV leden puntenverlies. AZ-trainer Pascal Jansen wil op dezelfde voet doorgaan. Hard werken, eh, zorgen dat we iedere dag beter worden. Goed voorbereiden op wedstrijden, beschikbaar blijven... en eh, vreselijk hard werken samen om, eh, om goede resultaten voor elkaar te krijgen. Vandaag zijn er nog vijf wedstrijden in de Eredivisie... met onder meer Feyenoord tegen NEC. En dan nog het weer vanmorgen.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 Hier vanuit Zandvoort, een regenachtig Zandvoort, een stormachtig Zandvoort en zeker een Zandvoort in herfst. Mijn naam is Marco, een hele fijne goedemorgen en ik vind het fijn dat u luistert. Het eerste nummer wat u hoorde is een, een nummer Flirt. Ik begin altijd met een nummer van Toets Toelemans en dit is van het album Jazz in Paris... En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is zeker eh, helemaal toepasselijk voor dit jaargetijde. En dat heet eh, Autumn Leaves van het trio Pim Jacobs. Liefst van het trio eh, Pim Jacobs en van het album Come Fly With Me. Ik denk ergens uit de jaren 70 als ik het aan het album zo zie. En uitgebracht door Philips. Dat is ook wel grappig. Maar je wordt toch helemaal vrolijk van die loopjes op de piano. En je wordt toch helemaal jaloers als, eh, als je dat hoort. Dan zou je dat ook het liefst eh, graag zelf willen kunnen. En nou, zoals Pim Jacobs natuurlijk een echt van Nederlandse bodem is... heb ik de volgende jazzmuzikant. Is echt ook van Nederlandse bodem. En zelfs eh, van Haarlemse bodem hier gelijk uit de buurt. En het is Erik eh, Ineke, ofwel eh, zijn volledige naam Erik Alexander Ineke. Hij is een, een Nederlandse jazzdrummer en docent. Na enkele jaren privéles bij John Engels deed hij zijn eerste ervaringen als jazzdrummer op bij zangeres Henny Vonk en tenorsaxofonist Ferdinand Povel. Mede dankzij, en daar komt hij weer, Pim Jacobs en Ruud Jacobs, Wim Overgouw, Rita Rijs en Piet Noordijk werd Ineke al gauw bekend in de jazzscène. Het, eh, wat ik, eh, wat ik eh, uitgekozen heb is van een, van een prachtig album. En daar speelt een... Tineke Postma speelt daar mee op uh, altsax. Het is een prachtige nummer. Parker's Mood. uh, Tineke Posma op saxofoon van het album What Kind, What kind a Bird Is This? The Music of Charlie Parker. Eh, als u op Facebook had gekeken, had u misschien gedacht... hey, wat raar, ik hoor een andere stem. Dat klopt, want eigenlijk zou mijn collega Peter vandaag het programma presenteren. Echter, hij is door, eh, door ziekte kan hij even de, de, de show niet waarnemen. Dus vanaf deze park van harte wetenschap. En ik neem het even over. En vandaar ook een complete ratje aan, aan muziek kon er even dus zo snel geen lijn in krijgen. Maar wel een heleboel Nederlandse jazz en een heleboel gewoon lekkere jazz. Zoals ook het volgende nummer. Dat heet eh, Traditional van de Losing Pestes. Dat is een jazzcombinatie van jonge mensen uit het Belgische Gent. De Belgische krant De Kaap schrijft het volgende over deze eh, muziekgroep. Geboren uit de talloze tumultueuze en ontwettige liefdesaffaires die jazz... met alle muzikanten ter wereld haatvloeiende... Uh, eh, vloeiende vloeide Laughing Bastard. een lastige zin is dat. Laughing Bastard presenteert in Oostende een nieuwe repertoire... na een uh, residente deze zomer bij Kaap. Hun vorige album. Nou, in ieder geval is het een, eh, een, een hij omschrijft het als eh, barstad muziek als manifest... en het lyrische als gemene deler, het doorweven samenspel als uitgangspunt. Eh, de uh, Laughing is moeilijk in een hokje te plaatsen... maar hoort toch wel onder het genre jazz. Alleen maar lovende woorden over deze band met alleen maar jonge muzikanten. Ehm, gaat er even iets mis, maar het gaat toch weer goed. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan... is van de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. mm jammer genoeg toch dit nummer even onderbreken. Want dit nummer duurt bijna eh, een 18 minuten. En ik heb maar een beperkte tijd van twee uur om prachtige jazzmuziek eh, te laten horen. Maar zoals gezegd is dit de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Live at the House. En het nummer heet Riffs and Rhythms. En eh, op dit nummer, uh, met dit speelde ook mee Jesse van Ruller. Een hele goede gitarist. Je hoorde net ook de klanken van, van deze fantastische muzikant. En wat u misschien niet wist over Jazz Orchestra of het Concertgebouw... Eh, dat het natuurlijk een Nederlandse jazzband is. Nou, dat spreekt natuurlijk vanzelf. En sinds het begin van hun bestaan investeerde en viert het orkest Dutch Jazz Heritage. En verwelkomt het nieuwe generaties van uiteenlopende muzikanten. Jaarlijks toeren ze over de hele wereld om, om op te treden met hedendaagse jazzmuzikanten van over de hele wereld. Dat is natuurlijk een prachtig initiatief en het Orchestra of de Concertgebouw won twee eh, Nederlandse Edison Awards... en heeft eerder opgetreden in China, Shanghai, Kaapstad, Wenen, Santiago de Chile... Tokio, Mexico City, Beijing en in verschillende plekken in de Verenigde Staten. De genomineerde Big Band speelt eh, regelmatig met gastsolisten van wereldklasse... waaronder Toets Tielemans, Christian Scott... Nou, het hele rijtje, ik, kan het zo gek niet noemen... maar waaronder ook een paar eh, grote Nederlandse namen... zoals uh, Treintje Oosterhuis en Sabrine Starke. In ieder geval, we gaan, eh, zoals gewend eh, van mij, dat ik wel mainstream jazz speel... gaan we wat uit het verleden spelen. En het eh, volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Miles Davids. En het heet So What. Davids met het nummer So What van het album Kind of Blue. Het is eh, eigenlijk fantastisch om in Zandvoort te wonen, want het zonnetje komt nu naar buiten. Het wordt prachtig weer. En wat ook zo fantastisch is in Zandvoort, is dat we natuurlijk een eh, prachtig theater hebben, De Krocht. Die met grote regelmaat eh, fantastische jazzmuziek naar binnen haalt. Ik zal even de agenda met u doornemen. Op 13 november speelt Johnny Rosenberg een tribute to Michael Bublé. En op 14 november komen de, The Furious. En dan gaan we al gelijk door naar uh, eh, 2023. Want op, eh, nou nog heel even terug naar 2022. Op 18 december is het Madeleine Bel eh, geprogrammeerd. Echter, dit is nog even onder voorbehoud. En in 2023 gaat het gelijk alweer verder. Met op 15 januari Tom Beuk, Beek. En op 12 februari Francesca Tendoy en Max Lano Lanata. Lonata. Nou, ik weet niet wat het vandaag is, maar ik verspreek me een beetje vaak. En op 12 maart David eh, Lukacs en 16 april Miriam van Dam. En op 14 mei Mike Del en Herman Durlo. Maar niet eh, te vergeten, want ik vergeet namelijk nog eentje. En dat is eh, vrij binnenkort is dat al. Dat is namelijk op 9 oktober komt Joker Bruis naar het Theater de Krocht in Zandvoort. En vandaar dat ik het volgende heb klaarstaan van Joker Bruis. En dat is Fly Me to the Moon. En zometeen in de tweede uur heb ik nog een keer datzelfde nummer klaarstaan. Ook Fly Me To The Moon, maar dan van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Zoals gezegd, Joke Bruis met Fly Me To The Moon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing for you, I have written a song to be sure that you know what I'm saying.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 Eh, ik heb net de kalender voorgelezen van het Theater de Krocht. Er blijkt eh, een verandering in te komen. 9 oktober kan jammer genoeg Joke Bruis niet komen... maar wordt vervangen door Laura Fici, onze eigen Laura Fici. En op 18 december, het concert wat onder voorbehoud gaat, is, gaat door. En ik krijg trouwens ook door dat Laura Fici op 9 oktober volgens mij al helemaal uitverkocht is. Ik ben Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Some Eyes are blue and the dreams that you dare to dream really do come true someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why? Fici. Laura Fici, 9 oktober in het eh, Theater De Krocht in Zandvoort. We zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur jazz hier bij ZFM. Elke zondag van uh, eh, 10 tot 12. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En zometeen in het volgende uur gaan we verder met een artiest waarvan je het niet verwacht. Met een nummer Fly Me To The Moon.